Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het RIVM wil dat we minder vaak bij elkaar over de vloer komen. Want bezoekjes omlaag betekent ook besmettingen omlaag, zegt de baas van het RIVM. De afgelopen dag zijn er dik 6100 coronagevallen bijgekomen. En de meeste mensen lopen het virus nu binnenshuis op, van familie of huisgenoten. Dan blijft de grote vraag, hoe hebben die het gekregen? Daar blijkt nu duidelijk dat er nog twee dingen zijn die daarvan het meest belangrijk zijn. Dat is het thuisbezoek, dus het bezoek van vrienden, eh, kennissen, familieleden... maar soms ook misschien eh, kleine parties die in huizen worden georganiseerd. En het tweede is nog werk. Nou, dat betekent dat je je dus eigenlijk moet richten nu op het verminderen van de overdracht... toch door thuisbezoeken van eh, kennissen en familieleden. En daarom onderzoekt het OMT meerdere plannen om dat aantal bezoekjes omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld een avondklok. Maar, zegt verslaggever Roel Vanuit de Tweede Kamer reageren de partijen... Nou ja, dat, die avondklok, dat, willen we echt niet. Eh, Wilders die was, is daar echt uitgesproken tegenstander van. Niet doen, kabinet. Ja, en ook bij de andere partijen die tot nu toe aan het woord zijn eh, geweest... is er weinig animo eh, voor die avondklok. En ook het kabinet ziet het eigenlijk niet zitten. Moet Trump worden afgezet als president? Daarover debatteert het Huis van Afgevaardigden in Amerika. Dat is zeg maar de Tweede Kamer. De democraten willen hem weg hebben. Ze vinden dat Trump zijn aanhangers heeft opgehitst om het kapitool te bestormen. Vanavond wordt er over die impeachment gestemd. Een deel van de A2 bij Nieuwegein is dicht na een zwaar ongeluk. Het lijkt erop dat een vrachtwagen achterop een auto is geklapt. Twee mensen raakten zwaar gewond. Eén slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk is de weg richting Utrecht tot 8 uur dicht. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat het kabinet niet hoeft af te treden vanwege de toeslagenaffaire. Door fouten bij de Belastingdienst werden mensen onterecht bestempeld als fraudeur en moesten ze duizenden euro's terugbetalen. Volgens onderzoekers vindt 92% van de kiezers dat het kabinet mag blijven. Het heeft waarschijnlijk te maken met de coronacrisis. Mensen toch eigenlijk de zekerheid en de veiligheid willen eh, die ze eh, denken en, en ook eh, ervaren te krijgen van het kabinet in deze crisis. En je krijgt het weer nog, er kan een buitje vallen, misschien ook wat natte sneeuw. Vannacht gaat het lichtelijk vriezen, het kan plaatselijk min 5 worden. Morgen, vooral in het zuidoosten, kans op natte sneeuw. Het wordt dan een graad of 3.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 Meldingen gaan niet verloren. Die komen volgens het ministerie alsnog aan wanneer de storing is opgelost. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat er sneller moet worden gevaccineerd... en partijen willen ook een quarantaineplicht. En verder dat het vliegverkeer wordt ingeperkt. En de Nederlandse Bank waarschuwt dat Nederland in zijn eentje... niet in staat is overeind te blijven tegenover het protectionisme... dat overal sterker wordt. En dat daarom een sterker Europa nodig is. Een derde van de Nederlandse economie wordt verdiend met internationale handel. En die is goed voor 2,4 miljoen banen. Het weer, buien, mogelijk met natte sneeuw. Morgen vooral in het zuidoosten bij 2 tot 4 graden. Day was lonesome, the free of night. at night. At night. ZFM. till I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And tear me down, tear me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go Cause unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.